Je hoort correspondent Frank Renaud. Het zijn bijna allemaal Fransen in dat toestel met een handjevol andere nationaliteiten... onder die Belgen en Portugezen. En een tweede toestel is zojuist om half vijf vannacht vanochtend geland. En er komen er vandaag ook nog een derde en een vierde vlucht... want Parijs wilde hele evacuatieoperatie in 24 uur hebben afgerond. Frankrijk heeft aangeboden om ook mensen uit de rest van Europa mee te nemen op die vluchten. Het is nog niet bekend wat Nederland gaat doen. Vrouwen die na een borstkankeroperatie nog een keer geopereerd moeten worden... moeten dat vaak zelf betalen. Volgens plastisch chirurgen keurt de verzekeraar de vergoeding... voor deze vervolgoperaties regelmatig af. In andere gevallen van kanker worden vervolgbehandelingen vaak wel standaard vergoed. De Amerikaanse oud-president Donald Trump is weer aangeklaagd. Hij zou de presidentsverkiezingen in 2020 hebben willen beïnvloeden. Ook zo, ook zou hij verantwoordelijk zijn voor de bestorming van het Capitool. Trumps campagneteam is boos en noemt het een politieke heksenjacht. En het was misschien wel een van de paradepaardjes van Adidas, de GZ, De sneakers die samen met Kanye West zijn ontwikkeld waren mega populair, maar daar kwam vorig jaar een einde aan. Adidas kapte met de samenwerking vanwege antisemitische uitspraken die J online deed. Toch heeft het bedrijf besloten de sneakers nu toch weer te verkopen. Eigenlijk hebben ze niet echt een keuze, zegt deze sneakerkenner. Ze hebben natuurlijk een heel groot probleem met die, met die overgebleven voorraad, dat ongeveer 1,2 ehm, miljard eh, euro is. Een gigantische voorraad. Ehm, en, en ja, ze lopen gewoon anders gigantische verliezen. Dus of ze er echt heel veel geld op zullen verdienen, geen idee. Maar het is vooral, denk ik, eh, het, het dekken van, eh, van de kosten die ze hebben gemaakt. Adidas zegt dat ze een deel van de winst gaan doneren aan organisaties... die zich inzetten tegen discriminatie, racisme en antisemitisme. Krijg je nog het weer. In de ochtend vallen er buien. Daarna is er wat vaker ruimte voor de zon.